Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een belangrijk medicijn blijkt niet of nauwelijks te krijgen. Sinds januari zijn er problemen met de productie, waardoor in sommige ampullen kristallen worden gevormd. Het gaat om citarabine, dat al tientallen jaren wordt gebruikt en waarvoor geen alternatief is. Jaarlijks krijgen 600 Nederlanders te maken met acute leukemie. De ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een brandbrief gestuurd. Tijdens de Olympische Spelen in Londen geldt een strenger toelatingsbeleid voor het Holland Heinekenhuis dan vroeger. Bezoekers moeten voortaan reserveren en 10 euro entree betalen. Volgens NOC-NSF en Heineken is dat nodig om het in Londen hanteerbaar te houden. Door het succes van eerdere edities van het Holland House en omdat Londen erg dichtbij is, verwachten de organisatoren volgend jaar tienduizenden oranje fans. Vrijwel alleen Nederlanders komen nu in aanmerking voor een toegangsbewijs. Nederlanders die een kaartje voor een wedstrijd hebben krijgen voorrang. Het kabinet loopt ruim 250 miljoen euro achter op de voorgenomen bezuinigingen, zegt de Algemene Rekenkamer. Dat komt deels doordat een aantal maatregelen later wordt ingevoerd, zoals de btw-verhoging en de verhoging van de assurantiebelasting. Wel is het volgens de Rekenkamer nog mogelijk dat de bezuinigingen later dit jaar alsnog worden gehaald. Het eindexamen TH-Tex voor VWO-leerlingen is op zeven middelbare scholen ongeldig verklaard. Bij het examen in het vak tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen voor VWO zat de bijlage voor het HAVO-examen. Mogelijk moet het eindexamen VWO in het hele land ongeldig worden verklaard. Dat zou ook kunnen gelden voor het eindexamen TH-Tex HAVO volgende week, omdat daarvan nu de bijlagen al zijn verspreid. Prinses Maxima is ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag vandaag een nieuw project begonnen. Kinderen maken muziek. Moet zoveel mogelijk de kinderen in Nederland in aanraking laten komen met een muziekinstrument om samen muziek te maken. Het weer vanavond wisselend bewolkt. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend eerst vrij veel laaghangende bewolking. Later breekt de zon door. In het oosten kan plaatselijk een bui vallen. En het wordt dan 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Knobbert Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 4. De A12 Den Haag Utrecht voor Nooddorp 4 kilometer. En voor Hooggraven 4 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Botlektunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat 12 kilometer file. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat voor Spijkenisse 8 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 4. De A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 6. Op de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 6.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 phone She talking about why the f*** my ass ain't at home Had to tell her I was stuck In some brand new business I was all tied up Told the girl I was late I had to rhyme I gotta be backstage at a quarter past nine Come on Telling me to change my mind She like Britney Spears Baby hit me one more time so I told her I can't be late The girl's taking up my time Had to hit her with a line So I told her I can't wait to freak same time taking up my time, had to hit her with a line.